uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een historisch moment voor India vanmiddag. Ja, op ja, voor het eerst zette India als vierde land ooit een voertuig op de maan. En ze zijn de eerste die dat deden op de Zuidpool van de maan. Astronoom Lucas keek mee dat eh, is niet makkelijk om een lander neer te zetten. En zeker niet op de Zuidpool van de maan. Ehm, omdat dat eigenlijk een heel erg eh, eh, woest en bergachtig terrein is en heel donker. Je moet dus heel zachtjes komen aanvliegen en die snelheid van heel erg goed controleren. En ja, dat ging goed. Een karretje uit die maanlander gaat de komende tijd foto's maken en informatie verzamelen. Ook gaat hij op zoek naar ijs en andere stoffen in de grond. En het Indiase maankarretje gaat onderzoek doen naar maanbevingen. Weer gedoe in Albergen in Twente. Misschien weet je nog dat daar vorig jaar werd geprotesteerd... omdat een hotel wordt omgebouwd tot asielzoekerscentrum. Het COA dat de opvang regelt is al een tijdje aan het verbouwen... maar heeft niet alle papieren daarvoor op orde. Eerder werd de boel al een tijdje stilgelegd... en nu krijgt het COA ook een boete van 15.000 euro. In Tiel en Oosterhout zijn drie mensen opgepakt voor beleggingsfraude. Het zijn twee mannen en een vrouw, allemaal in de 30. Ze zouden met mooie beloftes 56 miljoen euro van beleggers hebben gekregen. Maar daar kochten ze allemaal andere dingen van. Huizen, luxe auto's, dure sportpaarden en ook cryptomunten. En Rotterdamse daklozen liggen binnenkort in slaapzakken die op Lowlands zijn gebruikt. Het gaat om slaapzakken van het glamping-gedeelte van het festival. Die zijn naar de Rotterdamse Pauluskerk gebracht en daar worden ze uitgedeeld. We deden toch elk jaar enkele honderden slaapzakken uit. Dus het is een fantastisch eh, geschenk natuurlijk. Bijna 500 slaapzakken in één dag. Ja, normaal gesproken is er in de zomer weinig behoefte aan zo'n warme slaapzak. Maar vanwege het koude en regenachtige weer van de afgelopen tijd was de voorraad bijna op. Het weer, ja, dat is nu wel anders. Goed smeren, want er is volop zon bij 23 tot 28 graden.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 It's a part of you and a part of me La la la la, where are the ladies with all these apple gravies for a drink? Whoa, whoa. to my brain Lying in the morning sun The rain in Spain falls mainly on the plain Lying in the morning sun oh, Shaking my tail like the panthers at night Lying in the morning sun Growling at dogs just to give them a fright Lying in the morning sun I could be king and sing like a fat soul for what worth From the planet Earth in an opera house, but I'm a lion and I ain't scared of no mouse.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 Gisteravond was er in Winde ook een aardbeving. Een Utrechter van 37 is veroordeeld tot 10 jaar cel voor grootschalige internationale drugshandel. De man zorgde dat honderden kilo's cocaïne en heroïne het land in en uitkwamen. Er zijn drie mensen opgepakt voor beleggingsfraude. Ze zouden met mooie beloftes 56 miljoen euro van beleggers in beheer hebben gekregen. Maar een aanzienlijk deel van dat geld besteden ze zelf aan woningen, luxe auto's, dure sportpaarden en cryptomunten. Het weer. Vanavond blijft het droog en zonnig.